Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De gevangenenruil tussen Israël en de Palestijnen is van start gegaan. De eerste voertuigen met Palestijnse gevangenen hebben Israëlische gevangenissen verlaten. In totaal worden de komende uren bijna 500 Palestijnen vrijgelaten... in ruil voor de Israëlische militair Gilad Shalit. Over twee maanden komen nog eens ruim 500 gevangenen vrij. Het Israëlische Hoge Rechtshof ging een paar uur geleden akkoord met de ruil... Nabestaanden van slachtoffers van aanslagen door Palestijnen hadden petities ingediend om de ruil uit te stellen. Ze vinden dat er geen Palestijnse terroristen mogen worden vrijgelaten. Het Hoge Rechtshof wees die verzoeken af. Gezanten van de EU, de VN, Amerika en Rusland doen volgende week woensdag een nieuwe poging om het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen. Ze praten dan met vertegenwoordigers van Israël en de Palestijnen apart. Het is de bedoeling dat daar een agenda voor nieuwe onderhandelingen uitrolt. De vredesbesprekingen verlopen moeizaam. Israël is boos over de aanvraag door de Palestijnse president Abbas voor een volledig lidmaatschap van een Palestijnse staat bij de VN. De Palestijnen willen dat Israël stopt met het bouwen van huizen in Oost-Jeruzalem voordat verder wordt gepraat. In Australië is de World Solar Challenge weer verder gegaan. De race met wagens die rijden op zonne-energie was gisteren stilgelegd vanwege bosbranden, zo'n duizend kilometer ten zuiden van de stad Darwin. Alle teams zijn gestart vanaf de plek waar ze gisteren waren gestopt. Wel moesten de wagens een tijd lang met aangepaste snelheid door de dichte rook rijden, doordat in de berm nog verschillende brandjes woedden. De World Solar Challenge wordt eens in de twee jaar verreden. Dit jaar doen twee Nederlandse teams mee aan de race door Australië.